Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het grootste chemieconcern ter wereld trekt zich terug uit de Chinese regio Xinjiang. Het bedrijf BASF zou betrokken zijn bij misstanden tegen Oeigoeren. Duitse onderzoeksjournalisten melden dat medewerkers van het Chinese partnerbedrijf van BASF... samen met Chinese ambtenaren huisbezoeken hebben afgelegd bij de Oeigoerse bevolking. Human Rights Watch zegt dat die bezoeken bedreigend waren voor de zwaar onderdrukte moslimminderheid. Na deze berichtgeving besluit BASF nu om de partnerbedrijven versneld af te stoten. Demissionair minister Ollongren van Defensie vindt het belangrijk om Oekraïne wapens te blijven geven. Dat zegt ze in Met het oog op morgen. Dat is volgens haar ook in het belang van de veiligheid van Nederland als onderdeel van de EU en de NAVO. Ollongren vindt het belangrijk dat ons land daarom genoeg geld blijft uittrekken voor Defensie. Verder haalt ze hard uit naar PVV-kamerlid Pol... die afgelopen week in de Tweede Kamer zei dat de steun aan Oekraïne een provocatie is richting Rusland. Tennister Aranska Rus is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi. In het Roemeense Cluj elkaar verloor ze een partij van ruim drie uur van thuisfavoriete Anna Bogdan. Als Rus de halve finales van het toernooi had gehaald... stond ze voor het eerst in haar carrière in de top 40 van de wereldranglijst. En bij een eindzege had ze zelfs naar de 32e plaats kunnen stijgen. In de eredivisie heeft RKC met 2-0 gewonnen van NEC. Beide doelpunten werden gemaakt door David Min. Die speelde omdat de vaste spits Michiel Kramer geblesseerd is. RKC blijft 16e in de eredivisie, maar heeft nu wel de aansluiting gemaakt met de clubs net daarboven. De stemming was in Waalwijk sowieso al feestelijk doordat RKC vanavond in speciale carnavalshirts speelde.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 lesson It a ain't no job. It's live, live, it's all the way live. Don't even have to walk, don't even have to drive. Just slide, slide, it, slide. Just forget about the troubles and your nine to five. And just sail on.